Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisteren bij Westerwijdwerd in Groningen... blijken tien huurwoningen, een woonhuis en een aantal appartementen... in het bevingsgebied acuut onveilig. Er zijn inmiddels tijdelijke veiligheidsmaatregelen genomen... maar de bewoners hoeven hun huis niet uit. Zo blijkt uit de eerste inventarisatie van de schademeldingen. Tientallen bedrijven in de industrie, de havens en de chemie... testen werknemers geregeld op alcohol en drugs, terwijl het niet mag. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De bedrijven vinden de veiligheid van werknemers belangrijker dan hun privacy. Vakbond FNV is tegen het routinematige testen... vanwege de inbreuk op de privacy van het personeel. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding heeft de actiegroep Kickout Zwarte Piet nooit als linksextremistisch of terroristisch beschouwd. Het is een misverstand, schrijft de dienst in een brief. De NCTV reageert op een klacht van de actiegroep omdat deze voorkwam in een rapport uit 2017. Daarin werd Kickout Zwarte Piet alleen als activistisch bestempeld. Het politiebureau in Tilburg is per direct gesloten... nadat agenten opnieuw onwel zijn geworden. Gisteren werd het bureau ook tijdelijk ontruimd... nadat vijf agenten ziek werden... door het inademen van een vreemde geur, schrijft Omroep Brabant. Een eerste onderzoek wees uit dat de klimaatbeheersing in het pand... verontreinigde filters heeft. Morgen wordt het politiebureau verder onderzocht. Het metershoge beeld van Bartje Bartels wordt verplaatst. Volgens de gemeente Midden-Drenthe komt het op een prominente plek langs de A28 bij Bijlen. Begin april werd het eh, standbeeld weggehaald van een weiland langs de A28 bij Assen... omdat de boer te veel overlast had van mensen die met Bartje op de foto wilden. Op de nieuwe locatie is genoeg ruimte voor fans van de hoofdpersoon... uit de boeken van Anne de Vries en de tv-serie uit de jaren 70. Het weer vanavond koelt het af naar een graad of 9. Morgen is het opnieuw zonnig en op de meeste plaatsen droog. Het wordt nog ietsje warmer dan vandaag... met in het zuidoosten maxima van 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is drukker dan anders. Er staat in totaal bijna 140 kilometer file in Noord-Holland. Het is onder meer erg druk op de wegen rond Amsterdam... zoals op de A4 en op de A10. Wat ook opvalt is een auto met pech op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden veroorzaakt dat 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch een kwartier vertraging... tussen Breukelen en Utrecht... Op de N200 van Amsterdam naar Halfweg rijdt het nog altijd langzaam. Tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg 20 minuten vertraging.